Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In Oekraïne krijgen de betogers die maandenlang overheidsgebouwen bezet hielden amnestie. De afgelopen ochtend gaven de demonstranten hun verzet op... en verlieten ze het stadhuis van Kiev en andere overheidsgebouwen. En daarom worden de aanklachten nu ingetrokken. Volgens de BBC hebben de demonstranten ook andere barricades... in het centrum van de stad opgedoekt. Het stadhuis van Kiev bleef niet lang onbezet. Toen de betogers waren vertrokken namen radicale nationalisten hun plaats in. Psychiatrisch patiënten krijgen steeds vaker euthanasie als ze daarom vragen. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur. Vorig jaar werden in de psychiatrie 42 mensen geholpen bij hun dood. In de jaren ervoor waren dat er nooit meer dan 14. Door de toename rijst de vraag of artsen wel zorgvuldig genoeg omgaan met de verzoeken van de patiënten, zegt Nieuwsuur. Jaarlijks vragen in Nederland zo'n 500 psychiatrisch patiënten om euthanasie. De Amerikaanse president Obama heeft zijn Oegandese collega Museveni gewaarschuwd dat ondertekening van de anti-homo-wet de relatie tussen beide landen ernstig onder druk zet. Volgens Obama is de wet een enorme stap terug voor alle Oegandezen. Museveni heeft na grote aarzelingen besloten toch in te stemmen met een wet die zware straffen mogelijk maakt voor seksueel actieve homo's. Volgens medici in Oeganda betekenen homo's een groot gevaar voor de volksgezondheid en is homoseksualiteit niet aangeboren maar aangeleerd. In de Verenigde Staten heeft een 19-jarige vrouw bekend dat ze een man heeft vermoord... en ze zegt dat ze in diverse Amerikaanse staten zeker 21 andere mensen heeft vermoord. Volgens haar kwamen de moorden voort uit haar lidmaatschap van een satanische secte. Rechercheurs en de FBI nemen haar bewering serieus... en gaan met de autoriteiten van de diverse staten onderzoek doen. Het weer overwegend droog en helder. Het koelt af tot een graad of drie en lokaal kan het glad zijn. Overdag nagenoeg droog met af en toe zon.